Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De rechtszaak tegen Geert Wilders kan doorgaan. De rechtbank in Amsterdam acht zichzelf bevoegd om het proces tegen Wilders inhoudelijk te behandelen. Een deel van het verweer van Moskovic, de advocaat van Wilders, is daarmee verworpen. Het OM mag Wilders niet vervolgen voor vergelijkingen die hij maakte tussen de islam en het fascisme, omdat dat niet valt binnen de opdracht van het Hof. Wel mag hij worden vervolgd voor verwijzingen naar het nazisme, de film Fitna en groepsbelediging. Wilders noemt de uitspraak van de rechtbank teleurstellend, maar hij is overtuigd van zijn vrijspraak, schrijft hij op Twitter. Bij Saab in Zweden is de productie vanochtend hervat. De productie werd gistermiddag stilgelegd omdat onderdelen niet werden geleverd. Saab heeft met leveranciers discussies over betalingen en andere leveringsvoorwaarden. In de Zweedse media wordt gespeculeerd over financiële problemen bij eigenaar Spijker. Maar volgens het bedrijf zijn er voorlopig genoeg middelen om aan de verplichtingen te voldoen. Een woordvoerder zegt dat saap in Zweden een hypergevoelig onderwerp is en dat er van een mug een olifant wordt gemaakt. In Pakistan is een Indonesiër gearresteerd die verdacht wordt van betrokkenheid bij de aanslagen op Bali. Hij zou een sleutelfiguur zijn binnen islamitische terreurgroepen in Zuidoost-Azië. Hij was mogelijk in Pakistan om te spreken met leden van Al-Qaeda. Bij de aanslag op een nachtclub in Bali vielen in 2002 ruim 200 doden. De Belgische koning Albert en de regering zijn woedend op prins Laurent vanwege een reis naar Congo. De reis was hem ontraden vanwege de gevoeligheden tussen België en zijn voormalige kolonie. De minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de regering misschien moet overwegen de toelagen van Laurent stop te zetten. De Belgische prins komt vaker in opspraak. Hij raakte zijn rijbewijs kwijt nadat hij te hard had gereden. Ook was hij betrokken bij een fraudeschandaal rond het opknappen van zijn huis. Het weer in het oosten eerst nog zon, maar vanuit het westen steeds meer bewolking en later op de dag regen.